Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Tweede Kamer ziet niets in het plan van het CDA om bij echtscheidingen een omgangsregeling voor opa's en oma's in het leven te roepen. Op dit moment staat in de wet dat de grootouders moeten aantonen dat ze met het kind een nauwe persoonlijke band hebben. VVD en PvdA vinden het plan sympathiek, maar zijn bang dat het onuitvoerbaar is. D66 is wel voor het plan. De afperser van de familie De Mol heeft de rechter gezegd dat hij verschrikkelijk veel spijt heeft van zijn daad. Waarom hij het heeft gedaan is nog onduidelijk. De 70-jarige Dirk Klaas M. stuurde een jaar lang brieven aan John De Mol... waarin hij onder meer de kinderen van Linda De Mol bedreigde en miljoenen euro's eiste. Begin december werd hij opgepakt. Volgens zijn advocaat is de man er lichamelijk en geestelijk slecht aan toe. Tijdens de zitting barstte hij in tranen uit. Bij Royal Bank of Scotland verdwijnen in Nederland bijna alle 570 banen. Volgens de NVV blijven nog maar 10 banen open. RBS bevestigt dat de bank in een reorganisatie zit. Die moet in 2018 in Nederland zijn afgerond. RBS in Nederland is het voormalige zakelijk deel van ABN AMRO. Bij de opsplitsing van ABN in 2008 werd dat deel door de Britse bank overgenomen. Iran gaat niet akkoord met het bevriezen van zijn nucleaire programma voor de duur van tien jaar. Iraanse minister van Buitenlandse Zaken noemt het voorstel dat president Obama gisteren formuleerde onacceptabel. Hij zegt dat Iran niet zal ingaan op overtrokken en onlogische eisen. Ten zuiden van de Iraakse stad Tikrit wordt veel gevochten, melden Iraakse overheidsfunctionarissen. Iraakse leger begon gisteren samen met Sjiitische milities en Soenitische strijders een offensief tegen terreurgroep IS. Gevechten zijn onder meer bij de plaats Al-Doer, iets ten zuiden van Irak. Het weer, buien en misschien wat hagel of onweer. Vanmiddag wat vaker zon, maar ook kans op wat natte sneeuw. Het wordt 6 of 7 graden. Bij een stevige wind uit het westen. Ook morgen buien, maar dan wel vaker zon.